7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de Pride in de Amerikaanse hoofdstad Washington is paniek uitgebroken... toen bezoekers dachten dat er werd geschoten. Veel mensen zetten het op een lopen. De politie zegt dat er niet is geschoten. Wel is een man opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Volgens Amerikaanse media zat dit vuurwapen in een rugzak... en is er niet mee gezwaaid of gedreigd. In de paniek zijn zeven mensen gewond geraakt. Bij een steekpartij in Terneuzen is een gewonde gevallen. Volgens de politie gaat het mogelijk om een overval op een Poolse supermarkt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft signalementen van twee mogelijke verdachten verspreid. Door de aanhoudende protesten in Albanië worden de gemeenteraadsverkiezingen uitgesteld. Sinds februari gaan tegenstanders van de premier de straat op om het vertrek van de regering te eisen. De oppositie beschuldigt de regering ervan corrupt te zijn... en banden te hebben met de georganiseerde misdaad. De president vindt dat de omstandigheden niet geschikt zijn... om democratische en representatieve verkiezingen te houden... en heeft ze daarom uitgesteld. Bij een brand op een camping in Herenwaarden in Gelderland... is gisteravond iemand gewond geraakt. Een caravan is door de brand verwoest. Rond 10 uur werd bij de caravan een explosie gehoord. Mogelijk was dat een gasfles die is ontploft. Door de hitte van het vuur werden twee andere caravans beschadigd. Een originele tekening van Kuifje is op een veiling verkocht voor bijna een miljoen euro. De tekening stond op de voorkant van Kuifje in het land van de Sovjets uit 1930. Op de prent is te zien hoe Kuifje een propeller maakt uit een boomstam. Striptekenaar Hergé heeft hem zelf ondertekend... en dat maakt de tekening extra zeldzaam, zegt het Veilinghuis. De Belgische striptekenaar overleed in 1983. Het weer, het is wisselend bewolkt en overwegend droog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig. Het wordt dan 18 tot 21 graden.